Jobboot met het NOS Journaal. Bij het hacken van de Democraten in de Verenigde Staten... hebben Russen ook gebruik gemaakt van een privé-server in Nederland. Dat meldt de Volkskrant op basis van Amerikaanse experts. Het gaat om een server van een Nederlander... die werkt bij de privacyorganisatie Bits of Freedom. Hij biedt thuis een server aan. Onderdeel is die van een netwerk dat het mogelijk maakt... anoniem gebruik te maken van het internet. Het internetverkeer via dit netwerk loopt via veel verschillende tussenstations, waardoor het in principe niet te volgen is. De server van de Nederlander is één van die stations. In Zwanenburg in Noord-Holland zijn twee meisjes van 11 en 12 onwel geworden... nadat ze drugs hadden geslikt die ze op straat zouden hebben gevonden. Een van de meisjes ligt in het ziekenhuis, is er slecht aan toe. Het andere meisje is ernstig in de war. Om welke drugs het gaat is nog niet bekend. De gekleurde pilletjes zaten in een zakje en leken op snoepjes. De politie zoekt in de buurt waar de drugs zijn gevonden... of er nog meer pillen op straat liggen. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie noemt de geweldsincidenten tijdens de jaarwisseling een maatschappelijk probleem. In totaal waren er met oud en nieuw 7000 incidenten, waarbij 500 mensen werden opgepakt. Het waren weliswaar minder ongeregeldheden dan vorig jaar, maar nog altijd te veel, zegt Akerboom. Hij pleit ervoor dat mensen elkaar op straat en thuis meer aanspreken op ongewenst gedrag. Zolang politieagenten worden bekogeld, auto's in vlammen opgaan en voor miljoenen aan schade worden aangericht, zijn we nog niet op de goede weg, aldus de korpschef. Deze jaarwisseling zijn minder mensen voor vuurwerkletsel behandeld door traumachirurgen dan vorig jaar. Dit jaar moesten 72 mensen met ernstige verwondingen worden behandeld. Vorig jaar waren dat er 102. Wel zijn de verwondingen nu ernstiger, zegt de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. De slachtoffers die er het slechtst aan toe zijn, liepen hun verwondingen op door illegaal knalvuurwerk en karbietschieten. Drie mensen verkeren nog in levensgevaar. Het weer bewolkt, met vooral in de kustprovincies kans op een bui. Vannacht temperatuur rond het vriespunt, in de kustgebieden enkele graden boven nul.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 Ja, een hele goede avond op deze maandagavond 2 januari 2017. Ja, dat klinkt gek, daar moet je nog even aan wennen. 17. Maar goed, een paar dagen en dan ben je er vast wel aan gewend. Ja, eh, ik, ik wens je natuurlijk een heel voorspoedig 2017. Eh, de beste wensen, zo gezegd. Dat mag nog de eerste week. Ja, vorige week waren we er niet. De tweede kerstdag was toch een beetje lastig in verband met de familie, zou ik maar zeggen. Maar we maken een goede start dit jaar 2017. Eerste uur draai ik eigenlijk alle hits die we het afgelopen jaar als hit van de maand hebben gehad. Eh, het tweede uur staan onder andere op de rol. Moet ik even kijken hoor. Oh ja, nieuwe tv-serie die gaat beginnen. Poldark. Uh, eh, Birdman, A Streetcar Named Bob, eh, Seven, The Princess Bride, The Princess and the Frog, Rogue One. Nou, eigenlijk weer te veel om op te noemen. Ja, gistermorgen had ik, was ik aan de beurt ook om eh, zeg maar eh, CFM Jazz te doen. En toen had ik, uh, dacht ik bij me te hebben een nummertje van... een nummer ooit van YouTube New Year's Day, maar dan in een jazz uitvoering En dat had ik vergeten, ik had het niet meegenomen. Dus bij deze, ik ga het nu draaien. Het is een uitvoering van Stella Starlight en haar trio... En ja, dat is een cd'tje uitgebracht een aantal jaar geleden. U2 en Jazz, onder andere Stella Starlight staat daarop. Met dit nummer, New Year's Day, ik vind het wel toepasselijk nog. underway. I want to be with you, be with you night and day. Nothing changes on New Year's Day. On New Year's Day. mij zit toch een ruisje in, dus ik eh, ga hem toch stoppen eh, deze. En eh, ja, het vrij nummertje Stella Starlight Trio is dat. en die hebben heel veel popmuziek voor jazz, zal ik maar zeggen. Best leuk. Ze hebben een stuk of vier cd's, denk ik, uit mijn hoofd gemaakt. Zeker de moeite waard. ik had beloofd om eigenlijk alle hits van de maand te gaan draaien. Dat leek me wel grappig. Ik had het natuurlijk eigenlijk in december willen doen. Maar goed, uh, op tweede kerstdag kwam dat, ging dat niet lukken. Dus bij deze we kijken terug en we beginnen natuurlijk met de maand januari 2016. En toen was de hit van de maand uh, Kovacs. Eh, Fifty Shades of Black. boynummer. nummer. Kovacs eh, van de prachtige cd Shades of Black. Cd 2015, zangeres uit Eindhoven. Eh, bekend van haar eh, soort wolfsmuts die ze vaak op heeft bij haar optredens. Hele prachtige cd, was ooit de hit van de maand januari. En dan kom ik meteen bij februari. En toen had ik Lady Gaga erop staan. Lady Gaga, Till It Happens To You. Ook zo'n fraai nummer. You tell me it gets better, it gets better in time. You say to pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know? What do you know? Tell me how the hell could you? Hold your head up and be strong. Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up. to you. door Lady Gaga. En dan sla ik maart even open, die moet ik nog opzoeken. Maar ik, april was de hit van de maand eh, Paolo Nettini met Iron Sky. Ook zo'n prachtig nummer. Iron Sky, Paolo Nettini. Eh, ja, ik hoop dat je de uh, eh, oudejaarsavond en nieuwjaar goed bent doorgekomen. Niet veel last gekregen van al die lekkere vette oliebolletjes... of appelflappen of appelbeignets of weet ik veel wat voor soesjes. Eh, en, maar ik vind het ook altijd een beetje triest gebeuren om die kerstboom op te ruimen. Ik zit er een beetje tegenaan te tikken. Dus hij staat er nog. Iron Sky. 等到。 hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that Ja, Paolo Nettini Het duurt ruim zes minuten dit nummer, dus ik ga toch een beetje terugdraaien. Uh, Italiaans vader, Schotse moeder, dacht ik aan mijn Dus dat was de hit in de maand april. Maar dan zie ik dat ik eh, maart eh, inmiddels gevonden heb. En dan gaan we eens even kijken wat maart ook weer op de rol stond. Was ook alweer zo'n mooie. Dat was Beth Hart en Joe Bonamassa. En dus die heb ik inmiddels gevonden. I'll Take Care of You. Beth Hart en Joe Bonemassa op gitaar. loved and lost the same as you. So you see, I know just what. true. Cause there's no doubt in my mind. I know what I wanna do. And just as sure care naar CFM Cinema. En we draaien het eerste uur vooral de hit van de maand. Het afgelopen jaar 2016. En inmiddels ben ik aangekomen in de maand mei. En toen hadden we als hit van de maand Lorde staan met Everybody Wants to Rule the World. Uit de film The Hunger Games Catching Fire. Mooi nummer. Ik vind soms een, eh, eh, een, een, een eh, opnieuw uitbrengen van een plaatje erg goed. En Lorde is daarin geslaagd met een mooie versie. To your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your on Mother Nature. Everybody wants to the world. Ja, die Lorde heeft toch een bijzondere stem. Ik vraag me wat wat zou ze slikken voordat ze gaat zingen. Eh, eh, schuurmiddel, ik weet het niet, maar een perfecte stem, een bijzonder geluid. Eh, everybody wants to rule the world. Dan kom ik alweer bij de maand juni. En toen hadden we Pat Bowie en Charles McPherson staan met Feeling Good. Ja, dat kun je wel stellen natuurlijk. Pat Bowie, eens even kijken, heb ik die staan? Ja, boy. It's a new Ja, voor mij een van de mooiere uitvoeringen van dit nummer. Bekende nummer. En dat was de hit van de maand eh, eh, juni. En dan ben ik alweer bij juli. En juli was het uit Finding Dory. Uh, Sia zong toen het bekende nummer Unforgettable. you are unforgettable. Though Has someone been unforgettable unforgettable too. Dit is ZFM. dit is eh, CFM Cinema. Mijn naam is Alco B. En we draaien filmmuziek. Nou, dat eerste uur, nou zit ook wel veel filmmuziek tussen. Maar dat eerste uur zijn het vooral de hits van het afgelopen jaar. Iedere maand was er één hit centraal. En dit was uit een tekenfilm van Walt Disney. Eh, Finding Dory Sia met Unforgettable. En de maand augustus hadden we een saxofoniste centraal staan. En die speelde samen ook toevallig weer met Joe Bonamassa. Blues voor Joe. Katja Riekerman is haar naam aantrekkelijke saxofoniste. Eh, de sound is eh, fenomenaal. Blues for Joe. saxofoon is een prachtig instrument natuurlijk. En zeker als het bespeeld wordt door Katja Riekerman. En daar hoef ik niks over de gitaar te zeggen. Want Joe Bonamassa is natuurlijk wereldberoemd als gitarist. Eh, wederom een Disney film. En dan heb ik het over Pete's Dragon. En daar is de muziek... Wordt, er zit een mooi nummer in die film. Al eh, gezongen door eh, Andrew McMahon, McMahon. En op de viool wordt gespeeld door Lindsay Sterling. Volgens mij winnares van een of andere talentenjacht in Amerika. Aardig nummer, Something Wild. had your maps drawn. You had other plans to hang your hopes on. Every road that led you down felt so wrong. So you found another way. You've got a big heart. The way you see the world, it got you this far. You might have some bruises and a few scars know you're gonna be okay. And even though you're scared, you're stronger than you know. If you're lost out wear the lights of blinding. oktober bij een eh, bluesbandje terecht. Een bluesbandje die volgens mij 40 jaar bestaat of zo. En dan heb ik het over Barrel House met eh, Almost Fair. Een cd die in 2016 uitgebracht is. De titelsong. just around the corner we share the pain. It's just that old refrain. Yes, it is. My mama told me you better take it slow. You get through this, I better take it for what it's worth. Yeah, oh. you may find your dreams uh, oh anywhere. Almost Het gelijknamig nummer. Eh, zorg dat je die eh, cd eh, in je bezit krijgt natuurlijk. Als je een blues fan bent. Want Barrel hoort echt bij Nederland, zou ik maar zeggen. De Nederlandse bluescultuur. wat was er in november? even op de lijst kijken. Oh ja, Scott Bradley, Postmodern Jukebox. Dat je wat eigenlijk heel erg in is op dit moment. Heel veel beentjes spelen eigenlijk de muzieksoort die ja, gepromoot wordt door Scott Bradley's Postmodern Jukebox. En dit was een nummertje van eh, Lady Gaga alweer Bad Romance. but I want your love. is het eerste uur van eh, CMM Cinema alweer bijna voorbij. We draaiden de hits van het afgelopen jaar 2016 iedere maand een hit. En dat doen we met als laatste nummer Alison Moyer, God Give Me Straight. Ik zeg nog even, ja, ik hoop dat je tweede uur erbij bent. Dan staan echt de soundtracks weer centraal. Paul Dark, uh, nieuwe tv-serie die begint. Ik zie staan eh, Street Cut Named Bob, nieuwe film Seven... The Princess Bride, muziek van Mark Knopfler. Rogue One, is een nieuwe film. Eigenlijk te om op te noemen. Ik zet Alice Moyer aan. Ik hoop dat je direct na tienen er ook bij bent. Ik zou zeggen, haal even een bakje koffie. Of een glaasje bier. Of een glaasje water. Misschien begin je ook wel weer met lijnen. Misschien. Heel veel mensen doen dat natuurlijk in het begin van het nieuwe jaar. God give me straight. Hou het lijnen vol. I'm strong, I might still break. And I don't have anything